En als het aan de ministers ligt, wordt het dan 2G... en krijg je alleen een QR-code als je gevaccineerd of genezen bent. Dan krijgen bijvoorbeeld kroegbazen de keuze of ze geteste mensen binnenlaten. Wij kunnen er ook voor kiezen om mensen de toegang te geven met een negatieve coronatest, net als nu. Maar dat moet dan wel in combinatie met placering, ofwel iedereen op zijn eigen stoel. Burgemeesters vinden dat niks. Die vinden dat de politiek moet bepalen welke regels er gelden. Als het moet, doe dan maar 2G. Eh, eh, dat moet je niet als keuzemogelijkheid eh, ergens in de samenleving neerleggen. Daarvoor zitten er te veel principiële kanten aan die ongelooflijk veel discussie oproepen. Die regels gaan nu trouwens niet in. Het kabinet denkt over drie weken. In Deventer liep vanmiddag een man met een vuurwapen rond in de buurt van een basisschool. Hij is opgepakt. Volgens de politie had hij niet de school als doelwit. Maar wat hij dan wel van plan was, is niet bekend. Stop met het brengen van egeltjes, zegt het Egelcentrum in Papendrecht in Zuid-Holland. Nu zitten er 95, maar de helft daarvan zou het in de natuur ook gewoon overleven zonder hulp. Mensen denken dat het te koud is voor de beestjes, maar dat is nog niet zo. En daarom is een telefoontje voordat je de egel uit de natuur haalt gewenst, zegt de opvang. En de Kroaat Marcelo Brozovic scoorde gisteren in een interland tegen Malta een opmerkelijk doelpunt. Hier Brozovic, dat is echt heel knap. Haalt die bal, wil die bal omhalen, schiet hem tegen zijn eigen hoofd en vervolgens eh, belandt hij in eigen doel. 1-2. Ja, een eigen doelpunt dus op een merkwaardige manier. Veel teamgenoten van Inter Milaan steken de draak met hem op social media. Zo schreef er een goal en assist. Met de emoties van applaus en gelach. En teamgenoot Barella reageerde voorlopig het beste doelpunt van zijn carrière. Het weer later vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen vroeg eerst grijs en wat regenachtig. In de middag vaker droog en dan zo'n 14 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. It's not a soul out there. Don't want to hear my prayer. better, yeah. Swipe left, swipe right, even people who ain't my type. It's just empty pleasure, yeah. Don't text to come over, we don't talk when we're sober. Fairy tale I can live without. White dress in the altar, a diamond in your ring. That's all anyone cares about. Don't text to come over, we don't talk when we're sober the diamond lies, FaceTimes Is there someone else on your mind Always end up stranded, yeah Playing with our emotions Heartbroken, we're frozen Fairy tale I could live without, yeah White fence and a real job We waste away in the suburbs That's all anyone cares about That's all anyone cares about Don't text to come over But we don't talk when we're sober Fairy tale I could live without the altar,